下来。 dark What's the deal?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 Premier Bly van Queensland heeft gezegd dat voor het leven van elf vermisten wordt gevreesd. Onder de vermisten zijn veel gezinnen met jonge kinderen. De meeste doden vielen in de stad Toowoomba. Het hoge water trof de stad onverwacht en verdween even snel als het was gekomen. Een politiecommissaris sprak van een binnenlandse tsunami. Volgens autoriteiten stroomt het water nu oostwaarts weg van de stad richting zee. Ook Brisbane zal ermee te maken krijgen. Daar worden al mensen geëvacueerd. De overstromingen zijn het gevolg van de hevige regenval die Queensland al wekenlang teistert. President Obama zal morgen afreizen naar Arizona. Hij gaat daar een plechtigheid bijwonen om de slachtoffers van de schietpartij in Tucson te herdenken. Gisteren hield Obama ook een herdenking in Washington. Samen met zijn vrouw hield hij een minuut stilte in de tuin van het Witte Huis. De verdachte van de schietpartij in Arizona werd gisteren voorgeleid aan de rechter. In de rechtszaal zei hij alleen dat hij de aanklacht van onder meer moord en poging tot moord begreep. De man van 22 schoot zaterdag zes mensen dood bij een supermarkt. Veertien anderen raakten gewond onder congreslid Giffords... die nog in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het ziet ernaar uit dat de man een aanslag wilde plegen op de politica. In Ede heeft een grote brand gewoed in een flatgebouw. Bewoners van 16 woningen moeten de nacht elders doorbrengen. Hun woningen zijn beschadigd.